Vanavond werd bekend dat duizenden ouders geld krijgen, 30.000 euro, dat ze het slachtoffer waren van een uit de hand gelopen fraudejacht bij de Belastingdienst dat hele levens overhoop heeft gegooid. Na lange tijd krijgen ze de komende maanden dus een geldbedrag. Deze ouder is daar voorlopig mee geholpen. Ja, ik kan het restje schuld wat ik nog heb, eh, zeg maar, hiermee eh, ja, wegwerken, zeg maar. Zodat ik ook echt eh, ja, opnieuw kan beginnen eigenlijk. Maar het geld hield niet alle wonden. Het voelde een beetje als van, nou ja, we zetten de boel weg en daarmee is nou, nog niet de kous af, maar wel een groot eh, gedeelte gecompenseerd voor het kabinet. Ik vind van niet. Ik vind nog steeds dat ze gewoon eh, moeten aftreden. Want eh, ja, dit is ongekend, heel groot. Ja, over aftreden is vanavond niets gezegd. Op 3 januari praat het kabinet opnieuw over de toeslagenaffaire. Vrachtwagenchauffeurs die gestrand zijn in het Verenigd Koninkrijk krijgen een coronatest. De Britten gaan die dingen uitdelen nu Frankrijk de grenzen vannacht weer openzet voor mensen met een negatieve coronatest. Er is dit jaar honderden keren gebeld naar een alarmlijn voor bedreigde advocaten. Dat speciale noodnummer is na de moord op advocaat Dirk Wiersum opgezet. Bij 50 belletjes van advocaten draaide het om zeer ernstige bedreigingen. De Club van Advocaten wil daarom dat minister Grapperhaus bedreigde advocaten beter beschermt. PSV heeft een lekker avondje achter de rug. De Eindhovenaren wonnen de laatste wedstrijd van het jaar met 4-1 van VVV Venlo en gaan nu samen met Ajax aan kop. Het stadion in Eindhoven stond trouwens vol lichtjes, zag verslaggever Joep Schreuder. Het zijn plastic zakjes met een kaarsje erin, maar dat is niet waar. Dat is symbolisch, er zit een lampje in. En in sommige zakjes zit ook de naam van een supporter die er niet meer is. Want het is een herdenking voor alle mensen die dit jaar zijn overleden.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 perfect. Het lijkt al zo lang geleden. Vorig jaar, mijn vrienden daar. Toch was ik niet tevreden. Bubbels bij de open haard. Tot stubbel, want jij was niet daar. De boom die staat, lichtjes aan. Voelt nog een beetje leeg, maar al. Oh. abraço. fijne dagen en een voorzitter.